De twee piloten wisten zich met de schietstoel in veiligheid te brengen. Ze zijn opgevangen door Libische opstandelingen en zouden licht gewond zijn. De F-15 deed mee aan de Amerikaanse operatie in Libië. De oorzaak van de crash is vermoedelijk een technisch probleem. De Amerikanen benadrukken dat het toestel niet is neergehaald. De kans is groot dat de Libische leider Gaddafi persoonlijk beschikt over de goudvoorraad van zijn land. Daarmee kan hij nog lange tijd een leger huurlingen op de been houden, waardoor de strijd in Libië nog wel eens lang kon gaan duren, schrijft de Britse krant de Financial Times. Volgens het IMF is de officiële goudvoorraad van de Libische Centrale Bank 6,5 miljard dollar waard. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs worden vaak gediscrimineerd in het buitenland. Chauffeurs worden er bij controles expres uitgepikt omdat ze bekend staan als makkelijke betalers. Nederlanders zijn volgens verladersorganisatie EVO vooral in Frankrijk het slachtoffer van deze willekeur. Oost-Europeanen worden daar vaak niet aan de kant gezet omdat ze de boete niet direct kunnen betalen. En Franse vrachtwagens worden helemaal niet gecontroleerd. De extreemrechtse politieke partij Vlaams Belang is steeds minder populair. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws daalde het aantal leden tussen 2007 en 2010 met ruim 20 procent. In de jaren 90 was het Vlaams Belang, dat toen nog Vlaams Blok heette, een grote stemmentrekker in België. Acteur, zanger en voetballer Hans Boskamp is overleden. Boskamp speelde onder meer in de film Turks Fruit en de tv-series Floris, Ja zuster, Nee zuster en Oppassen. Als musicalacteur was hij te zien in My Fair Lady. Voor Boskamp bekend werd als acteur was hij profvoetballer bij Ajax. Hij kwam vier keer uit voor het Nederlands elftal en was 48 keer reserve. Hans Boskamp is 78 jaar geworden.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 And we're only got a hundred years to live. Half Half time goes by. Suddenly your eyes another blink of an house of broken hearts. Leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you?